Marielle Hageman met het NOS Journaal. Het opgestapte D66-Kamerlid Haji zegt dat ze de commotie rond haar vertrek betreurt. In een verklaring zegt ze dat ze wil afzien van wachtgeld zodra ze een arbeidscontract heeft getekend. Haji stapte woensdag plotseling op om in Amerika campagne te voeren voor de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Daarna werd er weinig meer van haar vernomen. Kamervoorzitter Ariep wil dat ze haar vertrek komt toelichten. Een Nederlandse man heeft in België vijf jaar gekregen voor deelname aan een terroristische organisatie. De rechtbank in Dendermonde veroordeelde twee anderen bij verstek. Zij zijn waarschijnlijk in Syrië. De drie zouden volgens de aanklager plannen hebben gehad om een aanslag te plegen op de Europese wijk in Brussel. Maar daar was volgens de rechtbank te weinig bewijs voor. De verdachte van het afpersen van filialen van de Jumbo ontkent in de rechtszaal dat hij iets heeft gedaan. Hij zegt dat hij geen explosieven heeft gemaakt en onschuldig vastzit. Het Openbaar Ministerie wil hem vanaf volgende week laten onderzoeken in het Pieterbaancentrum. De verdachte werd in oktober opgepakt samen met zijn zoon van 15. Die is geen verdachte meer. Halverwege vorig jaar waren er incidenten met explosieven en een bommelding bij vestigingen van de Jumbo in Zwolle en Groningen. De man die in dronken toestand een baby doodreed in Lutte is in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel en een rijontzegging van tien jaar. Die straf kreeg hij eerder ook al van de rechtbank in Zwolle. De man reed in maart een vader en de vijf weken oude baby Milan aan. Het kindje werd uit kinderwagen geslingerd en overleed ter plekke. De vader raakte zwaar gewond. De dader reed na het ongeluk door. Volgens getuigen was hier vlak voor wankelend een café uitgelopen. De man was al acht keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. In de nacht kan er wat regen vallen.